Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Het woonprotest in Amsterdam is in volle gang. Lange wachtlijsten, torenhoge huurprijzen en onbetaalbare koopwoningen. Het is voor veel jongeren onmogelijk een woning te krijgen. Waar wij jongeren voorheen droomden van een huisje, boompje en een beestje... is de invulling van deze droom een ware nachtmerrie geworden. Het huisje is een garagebox geworden. Het boompje een Ikea-kamerplant. En je diertje een rat in je straat. Deze studenten vertellen tegen onze verslaggever wat er moet veranderen. Dat er meer betaalbare woningen komen voor studenten, maar ook voor iedereen eigenlijk. Want ook de koopmarkt, die is ook gewoon echt ziek hoog. Jullie hebben ook het gevoel van ja, als het nu e- iets van korte termijn is, alleen studententijd, maar daarna ziet het er ook rampzalig uit. Ja, dat denk ik wel. Als ik straks mijn eigen huis of appartement wil, volgens mij moet ik dan nu eigenlijk al beginnen met sparen. Er staan duizenden actievoerders op het veld. Ze lopen straks een protestmars naar de Dam. De grote prijs van Italië zit erop voor Max Verstappen en Lewis Hamilton. Die twee zijn net op het Formule 1-circuit van Monza op elkaar gebotst. Onze commentator Louis Dekker zag het gebeuren. Ja hoor! Oh, het is een taartschep. Hamilton schuift hem onder Verstappen. Wat gebeurt hier? Verstappen die het gas er nog een beetje om heeft, op heeft... terwijl die neus in het gravel in het grind staat. Ongelooflijk! Wat gebeurt hier? Hamilton en Verstappen. Beide coureurs zijn klaar met hun wedstrijd. Het kantoor van het COC in Rotterdam is vannacht beklad met anti-homo-teksten. De voorzitter heeft aangifte gedaan. Hij denkt dat de vernieling iets te maken heeft met de Roze Kameraden... de vereniging van LHBTI Feyenoord-fans. En een koe uit Limburg maakt kans op de titel Dier van het jaar 2021. Het dier werd deze zomer tijdens de overstromingen in Zuid-Limburg meer dan 100 kilometer meegesleurd. Leonarda 12 stond langs de Maas te grazen toen het misging. Het hoge water nam haar helemaal mee naar Brabant. Daar plukte de brandweer haar eruit en werd ze teruggebracht naar haar boer. Ongelooflijk, met de koe is het hartstikke goed. Ze ligt fijn te rusten op het stro en ze heeft ook wat gegeten. En nu is die zwemmende koe dus genomineerd voor dier van het jaar. Ze neemt het op tegen twee speurhonden, een papegaai en een kat die van alles stilt. Op Dierendag wordt de winnaar bekendgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Op de meeste plekken blijft het droog. En hier en daar schijnt de zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen ongeveer hetzelfde, dan een graad of 21. ZFM, verkeersupdate.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 When your hips came crashing. There were fires burning and my hands down in the paint with passion. It was planned, its meaning. It was synced up breathing. There were angels calling and more free falling than I believed in.